Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook in Amsterdam is nu een noodopvanglocatie voor Afghaanse vluchtelingen. Ze krijgen plekken in een deel van het marineterrein in het centrum van de hoofdstad. Er passen zo'n 400 mensen in en de eerste mensen worden vanmiddag al verwacht. Bij die in Harskamp in Gelderland was deze week een demonstratie tegen de komst van de vluchtelingen. Dat raakte demissionair premier Rutte diep. Ik vind dat zo eh, onbeschaafd. Dus mijn oproep zou naar die mensen zijn, weet eh, je, demonstreren mag... Eh, maar doe dat niet daar. Doe dat op Malieveld. Maar ga dat nou niet doen in de buurt van mensen die in zulke eh, angst hebben doorstaan. En dan weer dit lawaai buiten horen. De opvang in Amsterdam is de vijfde opvanglocatie die is opgetuigd in Nederland. In Groningen zijn vier bewoners van een studentenflat hun huis uitgezet. Ze gaven luidruchtige feestjes en er zou zelfs sprake zijn van criminele praktijken. Al is niet bekend wat dat dan was. Sinds maart wonen zo'n 300 studenten in de flat. En om de boel nu een beetje in de gaten te houden loopt er s'avonds een beveiliger rond. ProRail sleept een oud-medewerker die een pornofilm maakte op kantoor niet voor de rechter. De vrouw had seks in een vergaderruimte in het hoofdkantoor van ProRail in Utrecht. De spoorbeheerder heeft gepraat met de vrouw en afspraken gemaakt. En dat is genoeg, zeggen ze. De pornovideo is ook verwijderd, voor zover dat kan. En een opvallende carrière-move voor oud-voetballer Lex Immers. Jarenlang speelde hij in de eredivisie. Hij is vooral bekend als clubicoon van ADO Den Haag... De middenvelder stopte deze zomer en hij heeft nu een nieuwe baan. Hij werkt bij een koffiemachinebedrijf. Onderhoud, storingen die je binnenkrijgt eh, doen we. Eh, we doen inkoop, eh, verkoop van nieuwe machines, tweedehands machines. ja, alles eigenlijk. Lex Immers had geen zin om thuis op de bank te blijven. Je komt overal. ik kom op strand, kom ik. ik kom in horecatenten, restaurants, cafés, bars. Overal. En het is gewoon het leuke dat je op een gegeven moment met je klanten een, een, een vaste binding, een binding gaat krijgen nu kijken die nog wel een beetje verbaasd als de oud-voetballer binnenkomt. Dat ik voor de eerste keer binnenkwam en mensen dachten van, hm, wat doe jij nou hier? Ja, nou ja, uiteindelijk gaat het leven door. En eh, ja, wil je iets na het voetbal, wil je ook iets opbouwen. En, en, ja, dat is dit. Heb ik het weer nog. Wolken trekken over, af en toe een licht buitje en soms piept de zon er doorheen. Vanavond en vannacht heb je vooral in het oosten kans op een bui. Het koelt af tot 12 graden. En morgen is het wisselvallig en 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files die hier staan veroorzaken niet zoveel oponthoud, maar het is wel wat drukker op de A10. Vooral op de ring noord van Amsterdam bij de Koentunnel, daar heb je zo'n 10 minuten extra reistijd.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 Volgens de woordvoerder van het Pentagon is er een ontploffing geweest buiten de luchthaven van Kabul. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen. Het RIVM meldt 2651 nieuwe positieve coronagevallen, 193 minder dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve tests. In de afgelopen week werden er gemiddeld 2498 positieve gevallen per dag geregistreerd, 3% meer dan de week daarvoor. Op het marinecomplex in Amsterdam worden tijdelijk Afghaanse evacuees opgevangen. Op het Rijn is plaats voor zo'n 400 mensen. De eerste bussen worden later vandaag verwacht.